Hoe de 13 er aan toe zijn en waar ze vandaan komen is onbekend. Wel is duidelijk dat ze enkele kilometers hebben gezwommen naar een eiland... waar ze zondagavond zijn opgepikt door een schip. De tien opvarenden die al eerder waren gered zijn naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn niet ernstig gewond. Onder hen zijn twee Nederlandse toeristen. De grote brand in Vlaardingen is grotendeels geblust. De brandweer gaf rond half drie vannacht het zijn brandmeester. De brand brak gistermiddag uit in een loods aan de Koningin Wilhelminahaven. Het vuur sloeg later over naar een transportbedrijf. Het treinverkeer had de hele avond last van de dikke rook die vrijkwam. Er reden geen treinen tussen Rotterdam en Vlaardingen. De rook trok ook over de A4, maar daar waren geen grote problemen. Volgens de brandweer zijn er geen schadelijke stoffen gemeten. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het overleg in Berlijn tussen Oekraïne en Rusland heeft geen concreet resultaat opgeleverd. Rond middernacht kwam er een eind aan de besprekingen die vijf uur hebben geduurd. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland spraken in de Duitse hoofdstad met hun ambtgenoten uit Duitsland en Frankrijk. De Duitse minister Steinmeier sprak na afloop van een kleine toenadering tussen de Russische minister Lavrov en de Oekraïense minister Klimkin. Het was voor het eerst in weken dat er rechtstreeks contact was tussen de twee landen. Op de agenda stonden een staakt het vuren en effectieve grenscontroles. De komende dagen beslissen ze of, ze of de gesprekken worden voortgezet de ministers gaan eerst overleg voeren met hun eigen regeringsleiders. Het weer op veel plaatsen regen of motregen, vooral in het zuidoosten. Ook overdag is het wisselvallig met kans op onweersbuien.